10 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Bij een ski-ongeluk in Frankrijk is een Nederlander omgekomen. Hij was met zijn zoon en nog iemand op piste aan het skiën... in de buurt van het dorp Valmorel toen hij bedolven werd onder een lawine. Hulpdiensten konden niets meer voor de man doen. In het gebied is het risico op lawines zeer groot. De Amerikaanse president Trump heeft voor het eerst expliciet ontkend... dat hij ooit voor Rusland heeft gewerkt. Afgelopen weekend ontweek hij die vraag nog enigszins... wat volgens Amerikaanse media tot ongemak bij medewerkers van het Witte Huis leidde. Het is een dikke vette hoax, zei Trump vandaag tegen journalisten... die hem bij het Witte Huis opwachten. Hij reageerde daarmee op berichten in de New York Times... over een FBI-onderzoek uit 2017. En dat ging over contacten tussen Rusland en het team van Trump... tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen in 2016. CDA en D66 hebben nog steeds ernstige bezwaren tegen de brexit-noodwet van minister Blok. Die wet geeft ministers ruime bevoegdheden... voor het geval de Britten de Europese Unie verlaten. Zo kan een minister een wet wijzigen of intrekken... zonder goedkeuring van het parlement... en zonder advies van de Raad van State. Na eerdere kritiek heeft Blok een paar wijzigingen doorgevoerd... maar die gaan onder meer CDA en D66 niet ver genoeg. De partijen willen bovendien de extra bevoegdheden beperken tot zes maanden. In verschillende Poolse steden zijn duizenden mensen de straat op gegaan... als reactie op de dood van burgemeester Adamovic. De 53-jarige burgemeester van Gdansk werd gisteren neergestoken... en overleed vandaag aan zijn verwondingen. De politie heeft een 27-jarige man met een strafblad aangehouden. Volgens de politie lijkt het om een wraakactie te gaan... van een man met psychische problemen. Het weer vanavond daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen begint bewolkt met mogelijk wat motregen. Smiddags is het op de meeste plaatsen weer droog. Het wordt 7 of 8 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westelijke wind.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 I must take my leave, for promised I am. my love. Your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane. was on our side. I've put in far too many years to let this pass us by.